Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Minister Grappenhaus van Justitie en Veiligheid noemt rellen, plunderingen en brandstichtingen bij demonstraties crimineel gedrag. Het heeft volgens hem niets te maken met demonstreren tegen de coronamaatregelen. Ook zegt Grapperhaus dat de burgemeesters en politie terecht hard hebben opgetreden. In Amsterdam en Eindhoven maakte de politie met waterkanonnen, paarden, honden en de wapenstok... een einde aan illegale demonstraties tegen de coronaregels. In Amsterdam zijn meer dan 100 mensen opgepakt, in Eindhoven tientallen. In Eindhoven werden door railschoppers winkels geplunderd en vernielingen aangericht. Israël verbiedt vanaf morgenavond alle internationale passagiersvluchten. Volgens Israëlische media gaat het verbod op inkomende en uitgaande vluchten vanaf Tel Aviv in om middernacht. Vrachtvliegtuigen mogen nog wel landen, net als vluchten van medische hulp. Met het vliegverbod wil Israël verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan. De maatregel geldt tot eind januari. Dan moet ook de nationale lockdown eindigen. In Wageningen is gisteravond het Nationaal Bevrijdingsmonument ingepakt met touwen en zwart plastic. Ook in Apeldoorn, Barneveld en Vaassen zijn beelden ingepakt. Wie erachter zit is niet precies duidelijk. Wel schrijft de actiegroep 76 jaar terug in de tijd op Twitter... dat het gaat om een protestactie tegen de avondklok en de inperking van vrijheden. Het plastic rond de beelden is inmiddels weer weggehaald. In de eredivisie heeft AZ in Rotterdam met 3-2 gewonnen van Feyenoord. Boadu maakte twee van de drie doelpunten voor AZ, dat nu vierde staat op de ranglijst. Eerder vandaag won koploper Ajax uit bij Fortuna Sittard met 2-1... FC Utrecht-Sparta werd 1-0. FC Twente-VVV Venlo werd 0-1. Het weer. In het hele land vorst.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 Maar werd ze ijs in het, nou dat wordt een hele waar. Dan staan ze niet te klein en al hebben ze geheeld. uit eten dat ze krijgen is de Hier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toenden, ze bleven altijd.